Dijkers met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïense troepen in de havenstad Mariupol gewaarschuwd zich binnen enkele uren over te geven. Alleen dan zullen hun levens gespaard blijven, bericht het Russische persbureau TAS. Volgens de Russen zitten de Oekraïense troepen vast in de Azovstal staalfabriek bij Mariupol. De situatie daar is volgens een hoge Russische legerfunctionaris catastrofaal. Die berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren. President Zelensky van Oekraïne wil niet meer onderhandelen met Rusland... als de Oekraïense troepen in Mariupol worden geëlimineerd. Het is onduidelijk wat hij daarmee precies bedoelt. Mogelijk wil hij de vredesonderhandelingen staken... als de overgebleven militairen door de Russen worden gedood als de stad is gevallen. Volgens Oekraïne zijn gisteren 1449 mensen geëvacueerd via afgesproken vluchtroutes, zogenaamde humanitaire corridors. Een grote meerderheid is met eigen vervoer naar de stad Zaropritsja gevlucht in het zuidoosten van Oekraïne. 170 van hen komen uit de belegerde stad Mariupol. Anderen komen uit andere steden in het zuidoosten als Berdjansk en Melitopol. Ook zijn 68 mensen uit het oosten geëvacueerd, volgens Oekraïne ondanks constante beschietingen. Ook vandaag hebben demonstranten in Zweden de confrontatie gezocht met de politie. Al drie dagen op rij lopen bijeenkomsten van een Deense rechtsextremistische politicus... die Korans verbrandt uit op rellen. Gisteren gebeurde dat in de zuidelijke steden Malmo en Landskrona. Rasmus Peluden werd volgens de politie geraakt door een steen. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Peluden verbrandt het heilige boek van de moslims onder het mom van vrijheid van meningsuiting.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 in a train.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 come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

is the love for which we pray. What's going on? When our children can't play, homeless can't eat, there's gotta be a better way. What's going on? When we're politically blind and can't see the signs of endangered time. What's going on? what's going on in the world today. I'd rather be dead than turn my head away. We got a first world vision to compete to lift our hands in the air and on Father. Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us? Together we can all be strong. You know, yeah. you know So you can see what's going on. Hey, what's going on? tell me what's going on. tell me what's going on. Every minute a child dies by disease And record numbers Got crying, oh please, my baby, hold on My child ain't done nothing wrong Still I wanna holler Ask oh, no. Make me turn to my father bothering Marvin. Wise words forever remain. Dealing with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 ritme, van ZFM. before you fall asleep 花。 but everybody.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 Mm. Sube las manos que esta la apenas empieza. Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas como como, como, como garrapata. Como chacalaca, como chacalaca. Oh, yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi boom chacalaca, boom chacalaca, yes.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 La cabeza y los pies Se mueven con mi pum, calaca, yes had maar bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog, je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo, hallo. Toen jij zei hallo, hallo, hallo. Toen jij zei hallo, hallo, hallo. Ja, ik was meteen over mijn oren van top tot teen. Je lichaamstaal, ja die sprak mij aan. Je betrapt mij staan en het voelt zo vreemd. Maar toen ik in je ogen keek van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij, hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit de sloven, doe dit nog maar er nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog in oog, je had me bij, hallo Ik zag je staan en ik dacht kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei hallo, hallo